Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd gaan in Frankrijk de stembureaus open voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Er zijn elf kandidaten. Vier koplopers liggen in de peilingen dicht bij elkaar. Le Pen, Macron, Fillon en Mélenchon. Ze zitten volgens de laatste peilingen tussen de 19 en 24 procent. En een derde van de Fransen die van plan zijn te gaan stemmen zweeft nog. En daardoor is nog niet te zeggen welke twee het tegen elkaar gaan opnemen in de tweede ronde. Die is op 7 mei. Noord-Korea heeft een Amerikaan gearresteerd, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau. Het is een Koreaanse Amerikaan van in de 50. Hij was een maand lang in het land om over hulpverlening te praten. Toen hij wilde vertrekken vanaf het vliegveld van Pyongyang werd hij gearresteerd. De spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten zijn de laatste tijd hoog opgelopen. Het regime van Kim Jong-un dreigt met aanvallen op de VS. En de Amerikanen hebben een oorlogsschip naar de regio gestuurd. Voor zover bekend zitten in Noord-Korea nu drie Amerikanen vast. Bij een brand in een huis in Alphen aan de Rijn is vannacht een bewoner uit het raam gesprongen. Ooggetuigen zeggen dat een vrouw uit haar slaapkamerraam op de eerste verdieping sprong. Een andere bewoner kon zichzelf op tijd in veiligheid brengen. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het huis in Alphen aan de Rijn is volledig uitgebrand. De Amerikaanse actrice Erin Moran is overleden. Ze is vooral bekend van haar rol als Joni Cunningham in de tv-serie Happy Days. Die serie ging over het gezin Cunningham en huisvriend Fonzie. Erin Moran speelde een van de kinderen. Later kreeg ze de hoofdrol in de spin-off Joni Love Chachi. De, oorzaak van Moran is nog de doodsoorzaak van Moran is nog onbekend. Ze was 56 jaar. Dan het weer nog, zon en wolken, vooral in het noordoosten kans op een bui en het wordt 9 tot 12 graden.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 Binnenkort verschijnt Chris Stapleton's nieuwe album. Voorafgaand aan dit album presenteerde Chris zijn nieuwe single Broken Halos. Ook van de Canadese zangeres Lindy Ortega is nieuw materiaal verschenen. De voorbode ervan is Till the Going Gets Gone. Zij gaat openen voor Chris Stapleton tijdens zijn komende Canadese tournee. Tom Russell besteedt aandacht aan de songs van Sylvia en Ian Tyson op zijn nieuwe album. Met Rio Grande geeft hij vast een voorproefje. De dame die je hoort is Cindy Church, een Canadese zangeres met een geweldige stem. country. I've seen you. Give me wings to fly this jail, the strength to travel far from Sonora. chance to run. Oh, but I need a horse and gun. I know I can make it Rio Grande, muddy and brown, winding on through.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 Hij heeft inmiddels 12 albums op zijn naam. Traveling Shoes is zijn laatste en is tevens de titelsong van het album. It's true. We can't stop here, we're just passing through. That's why all God's children Singer-songwriter Camille Ray is in maart het album Come Find Me uitgebracht, als opvolger van I Need Me uit 2015. Meer dan de helft van de 15 tracks is medegeschreven door Camille. Here's to Nashville vinden we terug als bonustrack op het album. One more shot of whiskey will get me through the night. One last sit in this rundown bar. These voices in my head scream, girl, you won't get far. You're just a little fish in this big old sea. In this supposed friendly town the shore ain't a friend to me. so I guess I better buckle down.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 Hij zingt over bekende onderwerpen. Gevangenis, verraad, drinken, zwerven en werk. Maar met het soort directheid voortkomend uit persoonlijke ervaring. Over persoonlijke ervaring gesproken. Merle is vijf keer getrouwd en dus kan That's the Way Love Goes best zo'n ervaring zijn. Hij bereikte er in 1983 de eerste plaats mee. Crossroads, nummer 1 country hit. I've been throwing horseshoes over my left shoulder. I've spent most all my life, searching for that four leaf clover. Yet you ran with me, chasing my rainbows. Honey, I love you too, and that's the way love goes. goes, babe. That's the music God made for all the world to sing. It's never old, it grows. Losing makes me sorry. You say, honey, now don't worry. Don't you know I love? too. And that's the way love goes. Dat was opnieuw een juweeltje van Merle. Hold Up in Some Honky Tonk is afkomstig van Richie Albright's nieuwe album. Larry Mercy draait al dik 50 jaar mee in de countrymuziek. Met zijn broers was hij enkele malen in ons land. Hij maakte toen deel uit van de Mercy Brothers. Nadien ging hij op de solo-tour en leverde met Full Speed Ahead een schitterend album af. You're Still in These Crazy Arms of Mine is van dat album afkomstig en Larry scoorde er een dikke top 10 hit mee in Canada. De original van deze week. Arms was playing on the jukebox. The first time I ever danced with you. And from that moment on, I knew forever these arms would never reach for someone new. Every night I thank my lucky stars above that you'll never be someone else's love. The dreams we treasured stood the test of time. And you're still in these crazy arms of mine. Wild Ray's old record. Put it on and turn the lights down low. We hold each other close and dance together. And feel the same way we did long ago. test of time. And you're still in these crazy arms of mine. And you're still in these crazy arms of mine. Een oudje uit 2012, Me and Loretta van Amber Hayes. keeps reminding country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Wie herinnert zich nog Jo Oostrom en zijn mannen? Samen vormden zij de succesvolle formatie Busted. Zij openen dit blokje met Boogie en Beethoven. Vervolgens is Change of Key te gast met hun eigen versie van de French Song. Too Cold Home is terug te vinden op het onlangs verschenen debuutalbum van Gerard Bierman. on the beautiful night in June. I had my country rockin' boogie woogie hillbilly band over ladies and gentlemen playing violin. It was boogie and Beethoven under the Texas moon. It was boogie and Beethoven, boogie woogie and Beethoven. They played a little Chopin with some rockin' back phony. My little country rockin' boogie woogie hillbilly band Beethoven. I knew the Texas moon. to play a gig with a symphony. I want to show the boys and girls knew how to play our tune. I said a oh, one, two, three, four, we all started in. I got gold chills when I heard violins. It was Boogie and Beethoven under the Dutch's moon. It was Boogie and Beethoven, Boogie Boogie and Beethoven. They played a little Chopin with some rock and back can boogie woogie hillbilly band.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 We proudly wore those uniforms just like the Dodgers did. Yeah, we won a few and we lost a few, and for me, it still goes on too hot to fish, and too hot for golf, and too cold at home. Well, I only plan on one or two. I might stay for three if that good-looking thing in the corner is smiling back back at me. It's so easy not to care about what's right or what's wrong. It's too hot to fish, too hot for gold, and too cold good looking fin in the corner. He's smiling back at me. It's so easy not to care about what's right or what's wrong. It's too hard to fish, too hard for gold, and too cold It's too hard to fish, too hard for gold, and too cold at home. Dit was het blokje Country uit eigen land. She'll Put the Hurt on You van de Texaanse zanger Jesse Raup Jr. looking. She's real good looking, knows her way around a man's heart like it ain't nothing. Go get her if you want her, go get her. But before you try, let me tell you something. habit, drop you like a bad habit, right out of the blue, leave you standing there crying. Have at it, go on and have at it. You can't tame a heart that good at goodbye. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Samen met zijn band The Country Kings timmert Robert Mitchell stevig aan de weg in Ierland. Robert is puur country en dat is duidelijk te horen in Gone, Gone, Gone. Hij was er zeer succesvol mee in Ierland. try Als ik goed ben geïnformeerd komt Paul Costa uit Australië. Big Time in a Small World is een van zijn songs. small town. fly small town. Ik zeg het iedere week weer, ik ben zo weer bij je terug. Jared Birmingham doet nu hetzelfde wat de titel betreft. Say it again. Zometeen nog een uur country. The hard part's over and the loving part begins. Come on, say it. Say it again. It sounds so good. Say it once.